Door Almegens met het NOS-journaal. In de VS is veel kritiek op Don. Ze spraken gisteren ruim twee uur met elkaar in Helsinki... en hebben nog eens ontkend dat de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. In de Verenigde Staten loopt nog een onderzoek. Trump noemde dat een ramp voor zijn land. Diverse republikeinse en democratische politici veroordelen de uitspraken... waarin Trump zijn eigen veiligheids- en inlichtingendiensten afviel... en de kant van Poetin koos. In een bericht op Twitter zegt Trump dat hij juist veel vertrouwen heeft in die diensten. Het Boekenweekgeschenk wordt de komende jaren vaker door een vrouw geschreven. Dat heeft Boekenweekorganisator CPNB besloten na kritiek vanuit de literaire wereld. Verder komt er een Boekenweekgedicht dit jaar geschreven door een vrouw. CPNB werd vorige maand door schrijvers, dichters en uitgevers verweten dat de club genderongelijkheid in het vak bevestigt en in stand houdt. De auteurs van het komende Boekenweekgeschenk en essay zijn mannen. Het thema is moeder de vrouw. Het CPMB zegt nu dat het voortaan ongeveer net zoveel mannelijke als vrouwelijke auteurs het geschenk en essay wil laten schrijven. En over vijf jaar wordt bekeken of dat goed gaat. Acht grote wereldsteden, waaronder Amsterdam, Londen en Barcelona... hebben bij de Verenigde Naties hulp gevraagd om de woningmarkt te beschermen tegen beleggers. In die steden kopen investeerders vaak huizen op om die vervolgens met forse winst door te verkopen. De steden hopen dat de VN druk zet op nationale overheden om hier iets aan te doen. Vanaf komende ochtend gaat ook de verkeerspolitie minder bekeuringen uitdelen om aandacht te vragen voor een betere CAO. Tot nu toe voerde alleen de politie in de wijken actie. Bij lichte overtredingen, zoals iets te hard rijden, door rood rijden of niet hands-free bellen, geven agenten alleen een waarschuwing. Het weer, vannacht koelt het af tot 15 graden. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af. In de middag valt er plaatselijk een regen- of onweersbui... maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Aan de kust wordt het 25 graden.